Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeesters van zeven grote steden verzetten zich tegen het illegale quotum van het kabinet. De politie moet dit jaar 4800 illegale oppakken, 35% meer dan vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om criminelen, maar ook om mensen die afgezien van hun illegaliteit niets verkeerds hebben gedaan. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Groningen en Leeuwarden hebben daar grote moeite mee, zeiden ze in Nieuwsuur. Ze zijn bang voor een jacht op illegale en weigeren daarvoor extra agenten in te zetten. Onder de zeven burgemeesters zijn ook twee partijgenoten van VVD-minister Opstelten, de burgemeesters van Aartsen van Den Haag en Jorritsma van Almere. In Eindhoven zijn zes mensen aangehouden tijdens een grote actie tegen mensenhandel in de prostitutie. De operatie speelde zich vooral af op het Bakenlandplein, de Eindhovense Rosse buurt. De politie en de gemeente hadden concrete aanwijzingen dat vrouwen achter de ramen het slachtoffer zijn van mensenhandel. Er zou sprake zijn van uitbuiting, ook zouden er minderjarigen werken. De prostituees werden overgebracht naar het stadhuis, waar ze werden ondervraagd. Op het Bakenlandplein werken vooral buitenlandse vrouwen, onder meer uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Aan de actie deden 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. De zes arrestanten worden verdacht van onder meer mensenhandel en witwassen. André Kuipers en zijn collega's in het ISS moeten schuilen voor ruimteafval. Een stuk van een oude Russische raket blijkt in de baan van het ruimtestation te zweven. Rond half acht zal het brokstuk het ISS passeren, waarschijnlijk op 23 kilometer afstand. Volgens de NASA is er geen direct gevaar, maar uit voorzorg moeten de astronauten in ontsnappingsmodules wachten tot het ruimtepuin is langsgevlogen. Het is de derde keer in twaalf jaar tijd dat zich zo'n situatie voordoet. Mocht het toch misgaan, dan kunnen de astronauten met de ontsnappingsmodules terugkeren naar de aarde.